Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. In Braziliaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om een raadslid te herdenken dat eerder deze week werd vermoord. Marielle Franco van 38 werd samen met haar chauffeur doodgeschoten in het centrum van Rio de Janeiro. De auto waarin ze zaten werd vanuit een andere auto negen keer onder vuur genomen. Franco was erg geliefd in Brazilië omdat ze opkwam voor onder meer vrouwenrechten en minderheden. Op de A67 tussen Eersel en Eindhoven is een tankwagen door de middenvangrail gereden. Daardoor is de weg in beide richtingen gesloten. De tankwagen kwam uit de richting van Antwerpen en vervoerde volgens het Eindhovens Dagblad een bijtende stof. De ravage is groot. Nadat de tankwagen was gekanteld is er een auto tegenaan gebotst waardoor er een lek ontstond in het vat. De snelweg tussen de Belgische grens en Eindhoven blijft waarschijnlijk tot in de middag afgesloten. Een op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door of worden te vroeg wakker. Dat heeft het CBS uitgezocht. Het gaat om mensen van 12 jaar en ouder. De helft van de slechte slapers heeft daar last van in dagelijks leven. Ze kunnen zich niet goed concentreren, zijn vergeetachtig of hebben een slecht humeur. De politie in Amsterdam heeft een bende opgerold die als postorderbedrijf drugs verkocht via internet. De vier verdachten hebben vermoedelijk tienduizenden drugspakketten verstuurd over heel de wereld. Ze verkochten onder meer LSD, ecstasy, cocaïne en MDMA. Met een 3D-printer maakten de criminelen make-up doosjes en inkt-cartridges waar ze de drugs in verstopten. Bibian Mentel heeft op de Paralympische Spelen opnieuw goud gepakt. Eerder won de snowboardster uit Loosdrecht al op de cross, maar nu was ze ook de snelste op de banked slalom. Lisa Bunschoten uit de Meren pakte het brons. Zilver was er voor de Amerikaanse Brittany Curie. Het weer nog bewolkt met af en toe regen. In het noorden gaat de regen over in sneeuw, vanmiddag ook in het midden van het land.